Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plekken in Oekraïne worden weer explosies gemeld. Onder meer in de hoofdstad Kiev. Het is nog onbekend wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteravond zei Oekraïne dat ze nieuw bewijs hebben dat Rusland krijgsgevangenen heeft vermoord. Ze zouden een telefoontje hebben onderschept waarin een Russische soldaat dit toegeeft. Het vermoorden van krijgsgevangenen is een oorlogsmisdaad. Oekraïne beschuldigt Rusland daar al langer van. In Rozenburg bij Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. Gebeurde op een plein waar eerder op de dag nog een vrijmarkt was. Volgens de verdachte was er een ruzie, waarover is niet duidelijk. Agenten hebben meteen een verdachte gearresteerd. Nog even en dan wordt India het grootste land ter wereld als het gaat om inwoners. Nu is China dat nog. In India wonen ruim 1,4 miljard mensen. Dat ze zo hard groeien is niet per se goed nieuws, zegt correspondent Alette André. Je moet je bedenken dat met de huidige groei elke maand naar schatting 1 miljoen Indiërs volwassen worden. Eh, en een aanzienlijk deel van hen is ondervoed. Bijna de helft is vrouw. In India is de arbeidsparticipatie eh, van vrouwen ook heel laag. En dat betekent dus nog meer armoede. Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam, kijkt tevreden terug op Koningsdag in zijn stad. En bij Opeen zei hij dat de koning er ook zo over dacht. Bij het weggaan, dat zei alles wat mij betreft. Hij geeft mij een dubbele handdruk. En die was heel stevig. En daar zat alle symboliek in. Ook qua incidenten waarbij de politie in actie moest komen... viel het mee, vindt de burgemeester. een vergelijking kunt u maken met ongeveer een drukke oudjaarsavond. Ja, om en bij de 1100, zoiets. Door een gewone dag heen pakken we vaker vele malen meer mensen... Ja. ten opzichte van evenement als deze.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 In Noord-Holland staat er file op eh, de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel 3 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. De vertraging is 20 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A5.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 Oud-vice-president Mike Pence heeft in Washington getuigd over de kapitoolbestorming, melden Amerikaanse media. Hij zou achter gesloten deuren urenlang zijn ondervraagd over de rol van toenmalig president Trump bij de bestorming. De Italiaanse politie heeft een beruchte maffiabaas opgepakt. Hij hoorde bij de Drangheta uit Calabrië, de sterkste en de gevaarlijkste misdaadorganisatie in Italië. De 49-jarige Bonavota werd opgepakt in een kerk in Genua. Motorcoureur Bram van der Woude is in Marokko om het leven gekomen. Hij deed mee aan de Morocco Desert Challenge, een jaarlijkse woestijnrally. De 48-jarige coureur uit Zevenhuizen in Zuid-Holland...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 It's a dangerous world. Every star shines. up and drive. right up and drive. out any means when it's as easy as closing your eyes and dream Jamaica is a big neon sign that sound It goes so easy with that rain falling down I think a tropical vacation this year Might be the answer to this hillbilly don't know why.